Het kabinet maakt zich namelijk grote zorgen over de Omicron-variant. Wat we namelijk wel weten over Omicron is dat hij zich veel sneller verspreid dan de huidige Delta-variant. In Engeland zien we dat deze variant zich elke twee à drie dagen verdubbelt. En dat is echt heel snel. Wat we ook weten is dat de Omicron-variant zich minder laat tegenhouden... door de opgebouwde immuniteit dan de Delta-variant. En het kan dus zo zijn dat er snel nog meer maatregelen bijkomen, zei premier Rutte. Ik zal niet rekenen op versoepelingen na vrijdag. Eh, dit, dit pakket trekken we nu door tot 14 januari. We hopen dat we dan daarvoor niet hoeven terug te komen bij jullie met eh, nadere berichten. Maar we kunnen het absoluut niet uitsluiten. Het is nog niet bekend welke maatregelen dat dan zouden zijn. Het kabinet maakte vanavond onder meer bekend dat de avondlockdown wordt verlengd tot 14 januari. Nog even over die persconferentie. Aan veel keukentafels zijn ze vanavond aan het puzzelen... want het kabinet gooit de basisscholen dicht na vrijdag... om het aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen... en de Omicron-variant af te remmen. Betekent wel dat de kinderen weer thuis zitten... want de opvang gaat ook niet open. Deze moeder blijft er wel relaxed onder. Ik ben altijd thuis, dus ik vind het op zich niet zo heel erg... maar ik snap dat het voor mensen heel vervelend kan zijn. En het feit dat uw kind een week school mist? Ja, dat dat vind ik wel vervelend. Net zoals het kerstdiner. Vorig jaar ook al niet en nu dit jaar ook niet. Dus eh, ja, dat vind ik wel echt heel vervelend. Middelbare scholen blijven wel open. In Malta wordt het gebruiken, telen en kopen van wiet legaal. Het is het eerste land in Europa dat cannabis legaliseert. In Malta mogen mensen straks maximaal 7 gram op zak hebben en thuis vier wietplanten telen. Het wetsvoorstel moet nog wel ondertekend worden door de president. Minister Dekker wil dat kinderen de achternaam van allebei de ouders kunnen krijgen. De Tweede Kamer wil dat al langer en Dekker heeft nu een wetvoorstel ingediend. De dubbele naam mag uit maximaal twee namen bestaan. Geadopteerde kinderen kunnen de naam krijgen van hun biologische ouders en hun adoptieouders. Het weer, het is niet koud buiten, maar wel regenachtig.